Raymond Seré met het NMS-journaal. Het KNMI heeft code rood afgegeven voor de provincies Drenthe, Groningen en Friesland. Om kwart over elf werd de waarschuwing voor extreem weer al van kracht voor Drenthe. Even na het middaguur volgde de waarschuwing voor Friesland. En even geleden kreeg ook Groningen code rood. De ijzelproblemen duren langer dan aanvankelijk werd verwacht en breiden zich ook uit. Volgens het is er in de drie provincies kans op extreme gladheid door ijzel. Mensen ten noorden van de lijn Alkmaar-Enschede wordt geadviseerd niet de weg op te gaan als dat niet strikt noodzakelijk is. In Drenthe is het zo erg met de gladheid dat de schaatsmarathon in Assen is afgelast. Hij zou vanavond worden verreden, maar volgens de schaatsbond KNSB is het voor het publiek en de schaatsers te gevaarlijk en te glad om naar de baan te komen. In het centrum van Keulen wordt gedemonstreerd naar aanleiding van de incidenten bij het Centraal Station tijdens de jaarwisseling. Er zijn twee demonstraties. Aan de ene kant staan zo'n 100 antifascisten, aan de andere kant nog geen 10 rechtsextremisten. De politie staat ertussen om hen uit elkaar te houden. Tijdens de jaarwisseling werden veel vrouwen aangerand in Keulen. Volgens getuigen hadden de daders een Noord-Afrikaans uiterlijk. Inmiddels hebben meer dan 100 vrouwen aangifte gedaan van aanranding of diefstal. Volgens de Duitse politie is driekwart van de vrouwen ook aangerand. De politie heeft drie verdachten in beeld, maar die zijn nog niet opgepakt. In Parijs is de Franse dirigent en componist Pierre Boulez overleden. Hij was in de jaren 70 dirigent van het New York Philharmonic... en verder maakte hij opnames met vrijwel alle beroemde orkesten uit de hele wereld. Onder andere met het Concertgebouworkest. In zijn jonge jaren componeerde hij veel. Boulez werd een overtuigd voorstander van meer abstractie en experiment in de muziek. En hij werd een boegbeeld van de avant-garde in de muziek. Hij voerde ook muziek uit van Frank Zappa. Pierre Boulez was 90 jaar. En dan het weer. In Drenthe en delen van de provincies Friesland en Groningen ijzelt het. In de loop van de middag wordt het geleidelijk droog. wordt min 4 in Groningen plus 8 in Zeeland.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 <laughs> Oké, nou ja, het is de eerste keer het nieuwe jaar, zullen we maar zeggen. Het moet weer even op gang komen. <laughs> Oké, nou, eh, we gaan naar de top 3 van de vinyljaren. Daar gaan we, of eh, van eh, de vinyl 50. Ja, nou, verrassend. Op nummer 3 blijven staan. staat inmiddels al 57 weken in de vinyl top 50. En dan heb ik het over Amy Winehouse, haar tweede en uh, tevens laatste uh, studioalbum Back to Black. En uh, van dat album gaan wij draaien. Tears Dry on Their Own. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. normal, weak as snacks. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walked. I stress the man when there's so many real good things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes through. I'll be some next man's other woman, so I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks the sun goes down. could say no regrets and almost of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky En eh, veel te jong overleden Amy Winehouse. En eh, we gaan naar nummer 2. En dan hebben we het over Coldplay. A Head Full of Dreams. Blijven staan inmiddels vijf weken in de vinyl top 50. En eh, van dit album gaan wij horen Adventure of a Lifetime. u al eens eerder aangetoond. Het eindje, dat hebben ze gewoon gejat van de Beatles hoor. Echt waar. Dus eh, als je het nummer eh, It's Only Love van de LP Helper naast legt. Ga maar eens proberen, dan hoor je precies hetzelfde. Goed. Nou ja. <laughs> Eh, zij huldigen het principe beter goed gejat dat is slecht geschreven, ja, ja. ja, zo lust ik er nog een paar. <laughs> Goed, we gaan, we gaan naar... we gaan naar... we gaan naar... Nummer 1. Ja, we gaan naar nummer 1. Ja. Ja. Krijg ik het voor elkaar, hè? Ja, Goed. en eh, ja, daar kan ik u helaas eh, slechts eh, het, het, het, het één nummer van bieden. want dit album staat nog steeds niet op de livestreaming en de streaming media. Nee. Dus, van het album 25 van Adele is hier Hello. Ja. Duurt even. Ja, duurt even. Er zit een heel filmpje bij. Hè. Dat is altijd het nadeel van dat soort... Uh... Eh, Ach, daar komt wat. Ja. Krijgt ook het geluid van het filmpje. Ja. <laughs> I just got here and I think I'm losing signal already. Hello? Hello? Can you hear me now? Sorry. luistert naar het hoorspel Hallo.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 En ehm, <clears throat> we gaan eh, gauw door met ons classic album. Kant 2 van het album CSN van, eh, CSN van Crosby, Stills en Nash. Nummer heet Dark Star. Geschreven door Stephen Stills. sleeping next to me. Dark star, let the memory of the evening be the first thing that you think of when you open up your smile and see me. Dark star. It's easy to be with you, even with the storms that rage to your search for peace. some time together. Take the kids and find a world that's ours to keep. And now you got me dreaming, girl. It's been so long, I thought that I'd forgotten how. My heart is once again my soul. We touched, we did, you know we did. No more teasing now. Dark star. I see you in the morning, dark star. Sleeping next to me, dark star. Let the memory of the evening be the first thing that you think of when you open up your smile sleeping next to me. Dark star, let the memory of the evening be the first thing that you think of when you open up your smile and see me. Dark star, let the memory of the evening be the first thing that you think of when you open up your smile and see me. Dark Dark Star. Liedje geschreven door eh, Stephen Stills. Van het album CSN uit 1977. Ik doe er nog één. Eh, want anders kom ik niet aan de hele kant 2 toe. Er komt zo meteen nog wel een wat langer nummer. Dus eventjes nog eentje. Just a song before I go. Van Graham Nash. She stands before my eyes. to be loved. Traveling twice the speed of sound, it's easy to get burned. Ja. En dat werd uh, nummer 7 in de uh, Amerikaanse Billboard Hot, Billboard Hot 100, moet ik zeggen. De Billboard Hot 100. En dat was dus inderdaad toch wel een hitje. Niet in Nederland geloof ik trouwens, maar dat uh, kan ik zo even niet zien. Maar in Amerika in ieder geval wel. Crosby, Stills en Nash en het heet Just a Song Before I Go. En dan gaan we nu weer naar de vinyl 50. Ja, de nieuwe binnenkomers die, eh, die hebben we gehad. Die zijn dus, eh, Ja, die zijn op. Ja. Dus we gaan gewoon even blikken in de, eh, blikken, een blik werpen in de lijst. Ja. En in, in nieuwe binnenkomers van de afgelopen weken. Want we zijn natuurlijk een paar weken tussenuit geweest met, met die lijst. Dan is het toch wel even interessant om terug te blikken. ja. <clears throat> En ik heb er nu eentje. Die staat nu voor twee weken in die vinyl. top 50. En zie ik dat ze gestegen is van 45 naar 44. Het album Dark Sky Island van Enya. Het nieuwe album. En eh, ik meen dat ik vorige week heb ik iets van voorbij zien komen. En ik heb dat nummer eh, gevonden op... Eh, <laughs> dat stond eronder. En deze video heb ik inderdaad gezien. En ik vond het erg mooi. Okay. Echoes in the Rain. Hier is Enya. plotseling afgelopen. Wanneer is dat? <laughs> ja, zo kort ook. <laughs> Ja, zo kort ook. Crosby, Stills, Nash en niet jong. <clears throat> nee, die zit er niet bij. Nee. De nummer 1, Run From Tears. I don't run from tears. That's my weakness, my blues, man. But I know you still love me, though you don't believe it. That you're choosing. And I never thought that we were alone. Christmas. be beaten down to From Frontiers heette dat nummer. En ik ga er gelijk eentje achteraan doen nog. Cold Water. Ah nee, Cold Rain, sorry. <clears throat> Cold Rain. There is more than cold rain and nowhere to go. Many people share sad dreams and hopes that are staying by the sun. don't I know you? Haven't I seen you somewhere before? You seem to be like someone I knew. He lived here, but he left when he thought that there was more than cold rain out on the street. dat <clears throat> van eh, Crosby, Stills, Nash. Eh, uit 1907, ik wil steeds maar die jongeren achteraan zitten. Hoe kan dat nou toch? <clears throat> die man deed helemaal niet mee gewoon. Crosby, Stills en Nash, zo moet ik het zeggen. En Coltrane van het album CSN uit 1977. Dus ook alweer 39 jaar oud. Ehm, en we gaan eventjes naar de vinyl 50 weer. Een nummer uit de top 50. Een nummer van een van mijn grote helden. Ja, eh, hij staat eh, inmiddels twee weken in de vinyl top 50. Op nummer 36 deze keer. Vorige week binnengekomen, dus op nummer 38. En eh, dan heb ik het over uh, soul-legende Otis Redding. En zijn album Lonely and Blue, The Deepest Soul of Otis Redding... Uh, is heruitgebracht in 2013. En eh, dus eh, uitgebracht op het nieuwe 180 grams vinyl. Zo. Ja. Zo. Een nieuwe persing. En eh, van dit prachtige album gaan we, ik denk, een van mijn favoriete nummers van Otis draaien. Ja. I've been loving you too long. I've been loving you become a habit to me. Ooh, I'm loving you. A little too long. I don't want to stop now. Oh. With you, my life. so wonderful. I can't stop now. Ja, en als je praat over een legende, is dit een legende. Dat dus echt wel. Otis Redding, I've Been Loving You Too Long uit 1965 <laughs> eh, was het. Of 66, dat weet ik niet meer precies. Maar in ieder geval uit die periode komt oorspronkelijk van het album Otis Blue. Eh, een album dat in die periode, ja, volgens mij was dat 66, dat het album uitkwam. <clears throat> Eh, album eh, wat eh, vorig jaar nog heel hoog stond in onze eigen vinyl 40. Jawel, echt wel. in onze eigen eindejaars top 40 stond hij op nummer 11. Dus dat was echt wel heel erg hoog voor een plaat van deze leeftijd. Want het, zeg, het, is, het is 50 jaar oud het album. En ehm, ja, je hoort natuurlijk dat het een oude opname is, want het ruist lekker en zo. Dus <laughs> dat kunnen ze allemaal niet wegfilteren meer. Maar het, eh, het blijft explosief. En het is, eh, zoals dat soms was gezegd werd, Sol with a capital S. En met een hele grote hoofdletter S. En al die mensen die tegenwoordig denken dat ze sol zingen, die moeten hier nog maar eens naar goed naar luisteren. Dit is echt de Sol. Dit is echt gevoel. Dit is mooi. We gaan naar... Ehm, eh, ik ben blij dat je dit gedraaid hebt trouwens. Dat doet me weer even goed. ja, lekker hè. voelde mij weer even 18. <laughs> oh dear. Oh dear. Oh dear. We gaan naar Crosby, Stills, Nash en, uh, de, Nash moet ik zeggen. Dus we maken weer die fout. We gaan de laatste twee nummers draaien van, eh, van het album CSN. Eh, doen we achter elkaar. En we kijken wel wat we daarna nog aan tijd over hebben. Want het ene nummer is nog wel een beetje een lang nummer geloof ik. Ehm, even kijken hoor. Hoe heet het ook weer? Oh ja, hier heb ik hem. Eh, in My Dreams. Dat werd geschreven door David Crosby. Het duurt 5 minuten 10 seconden. En daarna hoort u nog van het als slotnummer van dit album. I Give You A Give Blind. En dat werd weer een nummer dat geschreven werd door Stefan Stills. Hier zijn ze. Crosby, Stills en Nash. En In My Dreams. Kids gliding around. Seems as if their feet don't hardly touch the ground. Look at them smiling like they knew one another and they never would come down. Turn around and hold me to see your face alone. I'm hoping that someone holds me. I'd like to meet you. Who do you see? Introduce yourself to whichever of me. that I can see to steal. die schreef dit liedje In My Dreams. laatste nummer van dit album. Give You, Give Blind van Stephen Stills. Blind. En dat was het laatste nummer van dit album CSN van Crosby, Stills Nash. Ons classic album van deze week. Die kan weer worden toegevoegd aan de lijst. En dan kunt u er eh, over elf maanden weer op stemmen. Ja, <laughs> zo is dat. zo is het mooi. Goed, we gaan naar het laatste nummer voor vandaag. Eh, wat ons betreft in dit programma de vinyljaren. Ja. En uh, daar streent je uit de vinyl 50. En... Ja, en ja, ik vind het een van Nederlandse... Nederlands topbands. Eh, de Nederlandse topbands. Corrie Rekels? Nee, Raccoon heb ik het oh, over. Oh, nou ja, Raccoon of Rekel. En die is eh, afgelopen eh, november uitgebracht op uh, vinyl voor het eerst. En dan heb ik het over de Singles Collection. En van dit album gaan we draaien het mooie Don't Give Up The Fight. up the fight for no reason but your own. I never said that the fight would be easy because it won't. I will remember you and all that we've been through. There's no angel that can be more angel than you I see you every night when your star is shining bright. And I cry and I smile, I wish you were here with me. Well, I am so proud to be your father. I'm so proud to be your mom. And I am so proud to be your brother. So may this be your song. Please don't give up the fight for no reason but your own. Cause I never said the fight would be easy Because it won't I will come look for you when this life is through with this body. Before now, I still need to live, for we are not alone, and you are not alone. We're at home, loving, waiting, and so afraid. But I am so proud to be your father so proud to be your mom And I'll always be proud to be your brother So may this be your song Met het prachtige liedje van eh, Raccoon sloten we de finalejaar af. Ik, eh, Mooi besluit. Ja, ik zat nog even te informeren, maar ze geeft geen antwoord. Eh, voor wie het ook weer geschreven was. Want dat was een, een kindje dat aan, heel vroeg is overleden aan een ernstige ziekte. En ja, dat kennissen van ons, die hadden daar weer wat mee te maken. Dus daarom wilde ik dat even weten. Maar het, dat lukt niet meer voor, voor, voor vier uur. Dus, eh, maar dan mochten we dat eh, nog achterkomen, dan vertel ik u dat nog wel een keer. Ehm, dit waren de vinyljaren voor deze woensdag de 16 januari. Volgende week is het programma er weer. Weer met een nieuw classic album en met een nieuwe vinyl 50. Zeker Wij gaan eh, proberen of we zonder gladheid thuis kunnen komen. En, Gaat ehm, wel lukken. Ja, het is nog niet op de lijn Haarlem. Nee, zullen Nee, nee, nee. nee. We, Alkmaar komen we niet aan toe vandaag. Nee, zo ver gaan we niet. <laughs> <laughs> Goed, we gaan eh, richting Beverwijk. En eh, dank voor het luisteren. En ehm, ik ben er morgen natuurlijk weer met CFM Lunch. Of Zandvoort Lunch. Samen met Dolly. Ja. En, ehm, en ik ben er volgende week weer. Jij bent er volgende week weer? Ja.